12 uur. Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Reddingswerkers stoppen even met zoeken naar slachtoffers bij de ingestorte flat in Miami. Ze willen eerst wat er over is van het gebouw zo snel mogelijk slopen... omdat er een tropische storm aankomt, zegt de gouverneur. We're preparing for the risk of isolated tornadoes, storm surge, heavy rainfall and flash flooding. Ze bereiden zich dus voor op overstromingen en enorm veel regen, zegt de gouverneur. Er zijn inmiddels 24 lichamen gevonden onder het puin van de flat. 121 mensen mensen worden nog vermist. Kinderen die in 2005 zijn geboren en dus 16 zijn of worden... kunnen een afspraak maken voor een coronaprik. Vorige week besloot het kabinet dat 12 tot 17-jarigen ingeënt kunnen worden... als ze dat zelf willen. In de Filipijnen zijn minstens 17 mensen omgekomen... nadat een militair vliegtuig is neergestort. Het gebeurde in het zuiden van het land. Ongeveer 40 mensen zijn uit het toestel gered en naar een ziekenhuis gebracht. Het vliegtuig raakte van de landingsbaan. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. En de gele vaccinatieboekjes zijn niet aan te slepen. Veel mensen willen daarin hun coronavaccinatie vast laten leggen. Het is de bedoeling dat mensen ze ook in de boekhandel kunnen kopen. Maar deze winkel in Beeldhoven moet vaak nee verkopen. Eigenlijk is het chaos. Dat eigenlijk waar het op neerkomt. We bestellen boekjes, eh, er is heel veel vraag naar de boekjes, eh, maar ze komen niet. Eh, het is altijd vervelend om nee te verkopen, want er zit, iets negatiefs in. En we willen natuurlijk vooral alleen maar blij zijn en blije klanten hebben. De uitgeverij die de boekjes maakt zegt 50.000 bestellingen per dag te krijgen. Op dit moment accepteren trouwens een paar landen in Europa de boekjes als vaccinatiebewijs. En het weer nog. De ochtend begint bewolkt en nevelig in het zuiden en oosten met een bui. Later kunnen de buien op meer plaatsen voorkomen. Het wordt 20 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam staat al de hele dag file tussen Blarikum en Muiden. Nu 12 kilometer en de vertraging is daar dik een half uur. Het heeft te maken met wegwerkzaamheden. De A9 is namelijk het hele weekend dicht in beide richtingen bij de Gaasperdammerweg.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 Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Rode draad zijn de dames en heren pianisten. Zoals ze eh, eh, zich presenteren in het, het jazzgebeuren. Piano is natuurlijk een instrument dat gebruikt de arrangeur, de componist, de uitvoerende, de eh, leerlingen. Eh, het, het, is een instrument waar je eigenlijk niet omheen kan. Nou, logischerwijs rode draad. Maar eerst gaan we luisteren naar een Engelse groep... trompetist Dick Sutholter en his London Friends. En dan gaan we luisteren naar... Ehm, Isn't it a lovely day? Mooi ingetogen Dick Sutholter en zijn eh, London Friends. In het kader van De Pianisten gaan we nu luisteren naar mm, het eh, spel van pianist Bud Powell. En die speelt samen met Fats Navarro op de trompet... Sonny Rollins, de Sax. Tommy Potter op de bas en Roy Haynes op het slagwerk... Bouncing with Bud. en zijn groep. Eh, en dan ga ik nu naar de rubriek Pareltjes uit de platenkast. En daar heb ik eh, een LP van eh, Linda Ronstad... die uitstapjes heeft gemaakt naar de jazzmuziek. En die laat zich daar begeleiden door het orkest, hetzelfde orkest dat uh, Sinatra altijd als op de achtergrond had. het orkest van Nelson Riddle. En wij gaan luisteren naar haar vertolking van Mean to Me. Sweetheart, I love you, think the world of you, but I'm afraid you don't care for me. You never show it, don't let me know it. Everyone says I'm a fool to be, pining the whole you niks aan toe. Eh, Linda Ronstedt. Mean to Me. Ik ga nu iets laten horen van eigen bodem uit het uh, jazzcafé Elzas. Dat is al, uh, volgens mij al twintig jaar lang... eens per week een open podium... waar elke keer een andere groep speelt. En dat is nog steeds een succes. Natuurlijk stilgelegen tijdens de coronamaatregelen. En ehm, het zou zomaar kunnen dat ze natuurlijk gewoon verder gaan als alles weer mag. Destijds opgenomen Kloes van Mechelen op de sax, Frans Rondé, contrabas. Nick van den Bos, piano. Lex Lammers, slagwerk. En Jeroen de Rijk. Bekend ook hier van uh, Jazz in de Krocht. Op de extra percussie. En we gaan luisteren naar een stuk. En dat heet Saint Vincent. Sint Vincent. Dat eh, ons land borst van het, het jazztalent... dat zien we natuurlijk in de uh, terugkerende eh, jazzconcerten... in onder meer De Krocht... waar op zondagmiddag al jarenlang periodiek jazzmuziek ten gehore wordt gebracht. En we moeten een beetje afwachten wat de maatregelen doen... en wat het het eh, virus doet. Maar er wordt voorzichtig nog steeds van uitgegaan... dat we in september weer concert kunnen hebben in de kort. Maar daarover later meer als we veel meer weten. Ik ga iets laten horen van een groep muzikanten uit de regio. Yvonne Weijers zingt Heemsteedse. Frans van Tonger op de piano. Ruud Eeuwen tenor en altsax. Simon Planting, daar hebben we hem weer op de bas. Kees van Lent op het slagwerk. En Leonardo Amuedo op de gitaar. En wij horen een stuk en dat heet From Now On. true. You were nearest to my heart. And I can't make you love me anymore. Nothing matters now when you are gone. Tried so many times before. Only now I understand we never felt the same. Well, I don't mind. en haar groep. En uh, we luisterden naar From Now On. Een van de grondleggers van de jazzpiano is natuurlijk iemand waar we niet omheen kunnen. Dat is de virtuoos Teddy Wilson. Die eh, in allerlei combinaties en met allerlei groepen heeft gespeeld. Ik ga nu eens laten horen een plaat uit 59. Teddy Wilson piano, Major Holly op de bas en Bird. Dellander op het slagwerk. En eh, we gaan luisteren naar een klassieker. De King Porter Stomp. was het uh, degelijke triowerk van meneer Teddy Wilson. Over piano gesproken, Jos van Beest, die hebben we ook. Jos van Beest, een Noord-Hollandse pianist. Gehuwd met Marielle Koeman, dat is een eh, zangeres. En die hebben met een aantal mensen opgenomen. Een eh, cd Jos van Beest piano, Erik Schonewoerd op de bas... Nanning van der Hoop op het slagwerk... En speciale gast Wardel Walter de Graaf. En we gaan luisteren naar een klassieker. Can't We Be Friends? I thought I'd found man of my dreams. Now it seems this is how the story ends. He's gonna turn me not we be friends? I thought for once it couldn't go wrong. Not for long, I can see the way this ends. He's gonna turn me down and say, Can we be friends? Never met zijn trio en zang van Marielle Koeman. Je luistert nog steeds naar ZFM Jazz op zondag. Een van de langst lopende programma's van ZFM Zandvoort. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. In het eerste deel van 10 tot 11 draaide ik een stuk van de Dutch Swing College Band met Johnny Meyer. Dat was een ballad. En nu hebben we een stuk waar eh, het tempo wat hoger ligt nog een keer van diezelfde cd. En we gaan luisteren naar My Melancholy Baby. de Dutch is bent. Het volgende stuk dat ik laat horen is weer een eh, pareltje uit de platenkast. En we gaan luisteren naar het kwartet van Stan Free, die speelt piano. En Ed Shonshi op het slagwerk, Mundel Low gitaar, Georges Duvivier op de bas. En er wordt gezongen door Beth St. Clair. Live opgenomen in de Basin Street East. Een echte ouderwetse jazzclub. En eh, we, gaan horen naar het, we gaan luisteren naar het stuk You Took Advantage on Me. sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? You've had your will, you've made your kill, cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So what's the use? You've cooked my goose, cause you took advantage of me don't bother that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, and much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours, cause you took advantage of me. MUZIEK each time you go, and much worse when you're near. Well, here am I with all my bridges burned, just a babe in arms where you're concerned. So lock the doors and call me yours, cause you took advantage of me.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 Do do do do do I ain't got a cent now. I'm rich as a string fellow. Every lip up in the gold dust. Shabba do do do do life can be so sweet. Ooh, on the sunny side, you know I walk in the shade where my blues are parade, but I'm not afraid. And the record do a deep doot and bop day. I ain't got a cent. I'm rich as J.R. Ewing. And gold does at my feet on the sunny, on the sunny, on the sunny. side of the street. Ja, Ray Gelato en his Giants of Jive. Een eh, fantastische spetterband, zullen we maar zeggen. We, eh, wat ook een fantastische spetterband was... dat eh, was de Deep River Quartet. Het orkest dat jammerlijk ophield te bestaan bij het overlijden van de leider tenor Dick Rietveld. Gelukkig hebben ze heel veel eh, cd's achtergelaten. En een van die cd's, dat is de Deep River Quartet live at the Green Pavilion. En we gaan luisteren naar een stuk Need Your Love So Bad. Ladies and gentlemen... It's indeed a pleasure having the opportunity of entertaining you for the evening, and we hope you will have a good time. We'd like to feature one of the tenors of the group, Mr. Ace Vincent, in this next song I Need Your Love So Bad. ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Zit er alweer bijna op. Ik vond het leuk. Ik hoop dat je het eh, hebt vermaakt met weer wellicht nieuwe stukken. Of eh, stukken die ineens weer naar boven kwamen. Ik ga besluiten met een groep uit de regio. En dat is een, eh, een destijds opgenomen eh, cd Bill Armsma and His Friends on Jazz. En wie zijn het allemaal? Wim Dijkgraaf op de bas, Frans van Tongeren piano... Miguel Lisandra op het slagwerk of Kees van Lent op het slagwerk. En daar hebben we hem weer, Simon Planting, de rots in de branding op de bas.